Een voorspoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege de stormcode oranje afgegeven... voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied. Daar zijn zeer zware windstoten mogelijk van meer dan 120 km per uur. En de waarschuwing geldt tot 4 uur vanmiddag. Daarna neemt de wind af. De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg wordt vanmiddag uit voorzorg gesloten. Verschillende bruggen en dijken, zoals de Oosterscheldekering... zijn afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. De veerdienst naar Texel is vanwege de storm uit de vaart genomen. Het afgelopen jaar zijn iets meer dan 415.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een stijging van 8% vergeleken met een jaar eerder. Volgens branchevereniging BOVAG is vooral private lease populair. En deze decembermaand was het rustig bij de dealers. De afgelopen jaren was het juist druk omdat veel mensen nog wilden profiteren van belastingvoordelen die gingen verdwijnen. Volkswagens werden in 2017 het meest verkocht. Ook Renault, Opel, Peugeot en Toyota deden het goed. Het populairste model was de Renault Clio. Noord-Korea heeft een belangrijke telefoonverbinding met Zuid-Korea heropend. Het gaat om een hotline in het grensgebied tussen beide landen... die buiten gebruik was vanwege de ruzie tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is een nieuwe aanwijzing dat er sprake is van toenadering... De aankondiging volgt op een voorstel van Zuid-Korea gisteren... om te praten over Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen komende maand. En in de Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam is een deel van het plafond naar beneden gekomen. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen er tegenaan was gereden. En de binnenring richting het zuiden is voorlopig dicht omdat de brokstukken moeten worden opgeruimd. Daarnaast wil Rijkswaterstaat onderzoeken hoe groot de schade is en of het gevaarlijk is om er weer verkeer te laten rijden. Het weer nog. Aan de kust woedt een westerstorm met de meeste wind op de Wadden. Landinwaarts zijn er nog zware windstoten mogelijk. Verder veel regen en vooral in het noordoosten. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. En vanavond dan neemt de wind af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het verkeer heeft de komende uren hinder van zware tot zeer zware windstoten. Het is verstandig om niet met een lege aanhangwagen of motor de weg op te gaan vandaag. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Maarsen en Vinkenveen een file met 20 minuten vertraging. Daar is een auto met aanhanger geschaard. en zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Almere is de Zeeburger Tunnel dicht. Dat komt door schade in de tunnel. Omrijden kan via de A10 West, door de Koentunnel.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 te liberta. one day ritme, van ZFM. wenst jullie allemaal fijne dagen. En